goedemiddag. Ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. We kruipen richting de 40 graden. In bijna heel het land is het nu al boven de 30. En ook geldt op veel plekken code oranje. Betekent rustig aandoen of verkoeling opzoeken. Zoals op het strand in Scheveningen. Daar is het al file rijden met strandgangers. Deze mensen konden maar net een plekje vinden. We dachten, we zijn nog op zich redelijk op tijd. Maar zelfs dit blijkt wel een beetje te laat. Nou, we hadden het idee dat toen we hierheen reden dat het wel meeviel. Maar als je dan hier komt, dan staat het toch wel redelijk vol met scooters en fietsen, ja. Zo lekker naar het strand vandaag? Heerlijk. Goed weer ervoor en lekker van genieten. Ja, op de fiets en dan deze hitte. Ja, toch die airco blijft toch heel verleidelijk. <laughs> dus ja, ja en toch wat sneller, hè. En niet alleen hier is het heet, ook in Engeland was het vannacht flink zweten. Het was daar de warmste nacht ooit gemeten. In Yorkshire kwam de temperatuur niet onder de 25,9 graden. Vanmiddag kan het in delen van Engeland 42 graden worden. Als dat gebeurt sneuvelt er nog een Brits weerrecord. Supermarkten zijn minder gaan stunten met vleesaanbiedingen. Stichting Wakker Dier heeft de foldertjes doorgespit... en zag vooral bij Albert Heijn en Hoogvliet een flinke daling. Het is supergoed dat supermarkten eh, minder zijn gaan stunten... maar het is nog steeds ontzettend veel. Elke folder waar je in kijkt staat allemaal hele goedkope aanbiedingen voor vlees. En dat we nog veel meer naar beneden dan nu het geval is. Bij de Plus en de Aldi lagen juist iets meer kiloknallers en goedkope carbonaatjes en snissels in de schappen. De eh, beste Russische tennisser van het moment heeft in een interview gezegd dat ze een vriendin heeft. En daarmee is Darya Kazatkina de eerste Russische tennisser die openlijk uit de kast komt. Homoseksualiteit is in Rusland een groot taboe. De tennister denkt dat dit ook nooit zal veranderen. Het weer, ja, het is warm dus. In het midden en zuiden kan het 39 graden worden. In het noorden maximaal 35. Morgen een paar graden minder warm. Er trekken dan buien over en s'avonds kan het onweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Het gebeurde bij knooppunt Kooimeer. Ook de afrit naar de N9 is momenteel afgesloten. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Akersloot. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?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 Volgens een regeringsrapport sterven nergens ter wereld diersoorten sneller uit dan in Australië. Voor het eerst sinds 2015 zijn er in de supermarkt minder aanbiedingen voor vleesproducten, meldt Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie kan de overconsumptie van vlees alleen stoppen als supermarkten minder stunten. Het weer, de temperatuur loopt zoals gezegd flink op. Rond het middaguur is het in het noorden tussen de 32 en 35 graden. In het midden en zuiden kan het vandaag zelfs 39 graden worden. Yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, Y empezaba a vacilar. No de una mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene escuchar. rodea la envidia y también la hipocresía.